Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verschillende wereldleiders hebben verheugd gereageerd op het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Ook veel hulporganisaties zijn er blij mee, maar ook zijn zij bezorgd over de situatie in Gaza. Die organisaties dringen aan op het zo snel mogelijk fors opschalen van humanitaire hulp... en hameren op het belang van vrije toegang van hulporganisaties. Amnesty International zegt dat het bestand voor veel Palestijnen te laat komt... Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de mensen die huiswaarts keren naar het noorden van Gaza. Medische voorzieningen zijn daar grotendeels verwoest en er ligt er een grote hoeveelheid onontplofte munitie. Het staakt het vuren werd eerder vanavond aangekondigd door de premier van Qatar, die bemiddelde bij de gesprekken. Een van de afspraken is dat iedere dag 600 vrachtwagens met humanitaire hulp de Gazastrook binnen worden gelaten. Het bestand moet komende zondag ingaan en duurt in eerste instantie zes weken. Volgens Qatar is zowel Hamas als Israël met de dealakkoord gegaan. Het Israëlische kabinet moet er morgen nog mee instemmen. De Israëlische president Herzog noemt de deal een juiste stap... en heeft het kabinet opgeroepen om de deal te steunen. De hackers die afgelopen zondag de computersystemen van de Technische Universiteit Eindhoven aanvielen... zijn op heterdaad betrapt. Dat meldt de universiteit op basis van de eerste onderzoeksresultaten. De hack werd door het veiligheidssysteem van de universiteit herkend. Daarop haalde de onderwijsinstelling de servers offline. Er zijn geen aanwijzingen dat de hackers iets hebben buitgemaakt. Volgens minister Matlener van Infrastructuur en Waterstaat... hoeft er zo'n 600 kilometer minder dijk te worden versterkt dan gedacht. Eerder werd nog uitgegaan van een dijkversterking van 2000 kilometer. Nu is dat bijgesteld naar 1400 kilometer. Dat verschil komt omdat afgelopen jaar nauwkeuriger is bekeken... welke delen van de dijken moeten worden versterkt. Het weer. Vannacht is het mistig met soms wat motregen. Het koelt af tot een graad of drie...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 Your angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he?